en dus moesten meerdere gevangenissen dicht. Maar nu komt staatssecretaris die juist cellen tekort. En dus wil ze dat het complex in Almere zo snel mogelijk weer open gaat. Er moet wel nodige gedaan worden. We staan nu ook echt wel in het donker. Ehm, eh, en even los van dat het dan een elektriciteitsverhaal is. Maar er moet hier schoongemaakt worden. Er moeten hier camera's, die zijn allemaal verouderd. De brandveiligheid, dat is allemaal verouderd. Voldoet niet meer aan de eisen. Dat allemaal bij elkaar, dat kost wel even tijd. daarbij heeft de staatssecretaris nog een probleem. Want behalve een cellentekort is er vooral een personeelstekort. En dat is al helemaal niet 1, 2, 3 opgelost. John S. krijgt in plaats van levenslang 30 jaar cel en tbs voor het doodschieten van drie mensen. Dat heeft de rechter in hoger beroep bepaald. S. vermoordde 2,5 jaar geleden eerst een schoenmaker in Vlissingen... en daarna een meisje en een vrouw op een zorgboerderij in Alblasserdam. In eerste instantie gaf de rechter levenslang... maar bij die straf bestaat er een kans dat een veroordeelde na 25 jaar vrijkomt. Dat vond het Openbaar Ministerie een te groot risico, daarom ging het in hoger beroep. Daar heeft de rechter nu bepaald dat 30 jaar cel en tbs inderdaad een betere optie is... zodat John S. in de gaten gehouden en behandeld kan worden. En als staan D66 ligt, mogen kinderen pas TikTokken, Instagrammen en YouTube-shorts kijken vanaf 15 jaar. De partij wil dat er een leeftijdsgrens voor social media komt. Volgens deze onderzoeker ontwikkelingspedagogiek lost een verbod alleen niets op. En moet vooral het algoritme in die platforms worden aangepakt. Dat is hetgeen wat het uh, verslavend maakt. En dat is hetgene wat ervoor zorgt dat eh, jongeren echt niet kunnen stoppen. En daarmee ook dus een negatieve impact heeft op de ontwikkeling. Wat daarvoor nodig is, is dat die verslavende elementen, dat die verboden worden. Of D66 een meerderheid in de Tweede Kamer voor hun plan krijgt, wordt later duidelijk. Deze week praten ze er in Den Haag over. Het weer is bewolkt en droog. Vanavond blijft het bewolkt met temperaturen rond 7 graden. Morgen wordt het ongeveer 12 graden met een stevige zuidwestenwind en af en toe regen. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat ongeveer 60 kilometer file. De langste files staan op de A5 hoofddorp richting Amsterdam... voor de aansluiting met de ring, 10 minuten oponthoud. A9 Amstelveen richting Den Helder tussen Akersloot en Heilo, 10 minuten.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 Some slowly, slowly. Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. PVV-leider Wilders accepteert geen versoepelingen meer in de asielplannen van het kabinet. Hij vindt dat zijn partij al genoeg compromissen heeft gesloten. Vrijdag praat het kabinet over de nieuwe asielplannen van minister Faber. Als ook daaraan wordt gemorreld, moeten er volgens Wilders nieuwe verkiezingen komen. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis in Almere heropenen. De gevangenis werd in 2019 gesloten. Toen vreesde het kabinet dat er veel cellen leeg kwamen te staan. Inmiddels is er een cellen tekort. Of heropening haalbaar is, wordt onderzocht, want er is ook een tekort aan personeel. Unilever heeft het merk Conimax verkocht aan het Finse voedselbedrijf Paulig. Dat Conimax in de etalage stond was al langer bekend. Unilever wil zich richten op merken als Knorr en Dove. Het weer grijs, soms wat motregen en het is een graad of 10. Don't you feel so fine? Forever have a good time. I just wanna be happy now. chasing the crowd out in the street, walking around, facing the crowd.